Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland is laat met het bedenken van plannen om de energieprijzen behapbaar te houden. Dat zegt EU-topambtenaar Diederik Samson, de rechterhand van eurocommissaris Timmermans. Andere landen hebben al veel gedaan, zei Samson in Nieuwsuur. Maar hij is blij dat nu ook Nederland met de energiebedrijven onderhandelt... over een maximumprijs en het afromen van extreme winsten. Samson verwacht dat er voldoende gasvoorraden zijn om de komende winter door te komen. Maar daarna kan het zonder Russisch gas moeilijk worden. Pas als er over drie of vier jaar voldoende duurzame energiebronnen zijn... is de schaar volgens Samsung opgelost. De extreme regenval in Pakistan afgelopen zomer is waarschijnlijk het gevolg van klimaatverandering. Uit onderzoek blijkt dat door de gestegen temperatuur op aarde de regenbuien in Pakistan heviger zijn geworden. Die regen veroorzaakte afgelopen zomer zware overstromingen. Zeker 1300 mensen kwamen om en 1,7 miljoen huizen werden verwoest. Pakistan zei eerder dat het noodweer mede de schuld is van het Westen, omdat die landen verantwoordelijk zijn voor de klimaatverandering. Een wedstrijdshirt van de legendarische basketballer Michael Jordan... heeft op een veiling meer dan 10 miljoen dollar opgeleverd. Een recordbedrag voor een sportartikel. Jordan droeg het shirt in 1998 tijdens de NBA Finals... tussen zijn club, de Chicago Bulls, en Utah Jazz. Voor basketbalfans hebben die duels een mythische status. Netflix maakte er een documentaire serie over. Tot nu toe was een shirt van Diego Maradona uit 1986 het duurste ooit. Het shirt waarin Maradona, zoals wordt gezegd met de hand van God, scoorde tegen Engeland... leverde 8,4 miljoen dollar op.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 Oui, c'était la dernière fois. Et je te promets que je t'ai tout dit. Plus rien tu ne découvriras. Plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps. Oui, bien sûr, j'ai choisi. Mais pas celle-là. Mon amour, mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi. Et que je t'aimerai pour toujours. Pour toujours to me. Depuis que t'es parti, la vie n'a plus la même saveur. Les draps n'ont plus la même odeur. Depuis que je fais la lessive, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi Est-ce qu'il en a une plus grosse que moi Vous le faites combien de fois par mois Et puis mes slips sont dans quelle armoire Mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. mon amour. je t'aimerai pour toujours. mais pourquoi, pourquoi la vie est si injuste Dis-moi, dis-moi ce qu'il a de plus you're having fun. I heard somebody say. But if all I've been is fun, then baby, let me go.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 you could be my boy toy. In the nick of time, I can say a second rhyme, cause it's time for change like a nickel or a noise. I'm Roman, I'm a barbarian, I'm Conan. You was sleeping on me, you was dozing. Now move, I'm Conan. You have all the L-U-V, I gave you everything you need. Now move. Now it's up to you. Are you the one, shall we proceed? Me, yeah. Licks some swag shit. Right. No one gives you this, it's supersonic, bionic Let's play that it's I'ma say this once, yeah, I don't give a shit.